Volgens hem waren de besprekingen in het katshuis bijna rond, maar wilde één partij op het laatste moment geen steun geven aan het pakket. Volgens Rutte was daarom het ontslag van zijn kabinet onvermijdelijk. VVD-fractievoorzitter Blok zei in het debat dat de discussie nu vooral moet gaan over welke maatregelen er moeten worden genomen, in plaats van over de maatregelen die niet doorgaan. Blok zei dat hij verantwoording wil nemen voor het katshuispakket. Er liggen nog acht slachtoffers van het treinongeluk in Amsterdam in het ziekenhuis. Gisteren waren dat er nog tien. De gemeente heeft bekendgemaakt dat ze alle passagiers die bij het ongeluk betrokken waren een brief van de GGD krijgen. Daarin staat waar ze terecht kunnen met vragen of psychische klachten. Zaterdag botsten een stoptrein en een intercity frontaal op elkaar ter hoogte van het Westerpark in Amsterdam. Ruim 100 mensen raakten gewond en één vrouw overleed aan haar verwondingen. Oud-staatssecretaris Nel Ginjaar Maas van de VVD is overleden. In de kabinetten Lubbers 1 en 2 was ze staatssecretaris van Onderwijs. Ze zat 20 jaar in de Tweede Kamer. Een woordvoerder van de familie heeft gezegd dat ze tijdens haar vakantie in Corsica onverwacht in haar slaap is overleden. Ginja Maas was 80 jaar. De politie in Limburg heeft in een groot onderzoek naar een jeugdbende in Weert acht mensen opgepakt. Onder hen zijn zeven jongeren tussen de 18 en 21. Ze worden onder meer verdacht van de handel in harddrugs. Ook de vader van een van hen is gearresteerd. In zijn huis lag een flinke hoeveelheid hash. Bij de inval in Weert zijn ook telefoons, computers en geld in beslag genomen. Het weer, enkele buien, het wordt een graad of 13. Morgen eerst droog en zonnig. In de middag regen en veel wind en een graad of 14. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A15 Rotterdam richting Europort bij Spijkenisse 2 kilometer.